Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het politieke seizoen is afgetrapt. Vanmiddag is het kabinet voor het eerst na het zomerreces weer bij elkaar op het Katshuis. Het is een rustig dagje, er is geen officiële agenda en er worden geen besluiten genomen, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Wat we horen is dat dit meer een informele bijeenkomst is. Een soort cursusdag waarop verschillende problemen worden geworkshopt om te zien hoe ze daarmee om zullen gaan. Vrijdag is weer de eerste officiële ministerraad. De komende weken gaat het kabinet bekijken hoe de begroting voor volgend jaar eruit komt te zien. Dat is nog een behoorlijke opgave, want er zijn flinke financiële tegenvallers van meerdere miljarden. En verderop in Den Haag zijn alle Olympische medaillewinnaars gehuldigd. Ze werden toegesproken en de gouden medaillewinnaars kregen een lintje. Daarna gingen de sporters op bezoek bij de koning en de koningin. Een feestelijke dag is het, maar ja, er komt mogelijk een bezuiniging aan van 45 miljoen euro op sport en topsport. En daar ging het natuurlijk ook over, merkt verslaggever Simone Tukker. Dat geld, ja, dat is eigenlijk nodig om ook de komende jaren te investeren in die sporters. Nou, de staatssecretaris, hij is natuurlijk onder andere degene die erover gaat straks. Hij wilde er niks over loslaten, wilde ook niet beloven dat die bezuinigingen er niet komen. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten. Rond Prinsjesdag zullen we daar meer over horen. En overvolle stranden deze dagen. Je zou maar bezig zijn met een eh, grote schoonmaakactie om het strand op te ruimen. Stichting de Noordzee doet dat op dit moment. En verslaggever Harold Brouwer ging langs in Noordwijk. Wat hebben jullie tot nu toe opgehaald? De actie loopt al sinds 1 augustus. Wat hebben jullie tot nu toe eh, bereikt? Tot nu toe duizenden kilo's. En eh, wat dan mij altijd het meest opvalt is dat we eh, gisteravond of eergisteravond op 31.000 peuken tot nu toe zaten. En dat zijn er toch altijd nog wel heel veel te veel. Het weer nog een beetje broeierig bij een graad of 27. Vanuit het westen trekken er dikke wolkenvelden over met kans op regen. Later vanavond in het oosten kans op zware regen- en onweersbuien.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 Said I'll always be your friend, no Together we'll mend your heart. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Stichting Brein heeft een Nederlandse dataset van internet gehaald. Het gaat om illegale kopieën van tienduizenden boeken en miljoenen regels uit nieuwsartikelen. De data waren bedoeld om een taalmodel slimmer te maken, maar zonder toestemming van de auteurs. De burgemeesters van Breda en Enschede zeggen dat de politieacties bij twee eredivisiewedstrijden komend weekend geen gevolgen hebben voor de veiligheid. NAC tegen Ajax en FC Twente Sparta zijn volgens hen geen risicowedstrijden. De voormalig premier van Bangladesh is aangeklaagd voor aanzetten tot moord op de eigenaar van een supermarkt. De man werd in juni gedood tijdens een opstand tegen de premier. Het weer, vanavond nog lang warm met enkele buien, soms ook met onweer.